De woordvoerder van president Sarkozy heeft dat in Parijs gezegd. De ministers van Financiën van de landen met de euro leggen in Brussel de laatste hand aan een stabilisatiemechanisme voor de euro. Ze willen daarmee voorkomen dat andere eurolanden net zulke financiële problemen krijgen als Griekenland. De eurozone wil het plan bekendmaken voordat de beurzen in het Verre Oosten opengaan. De Amerikaanse president Obama heeft laten weten dat hij voorstander is van krachtige maatregelen om de rust op de financiële markten terug te brengen. De politie van Zutphen heeft een vierde verdachte aangehouden... na de dood van een 18-jarige jongen uit Vierakker. De jongen overleed vanmiddag in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen... aan verwondingen die hij vannacht had opgelopen. De jongen is mishandeld en daarna mogelijk op straat terechtgekomen... waar hij is aangereden. De verdachten zijn twee meisjes uit Bronkhorst en twee jongens uit Zutphen. Het slachtoffer werd vannacht iets na vier uur zwaargewond gevonden... aan de Den Elterweg in Zutphen. De Nederlandse en Belgische politie hebben samen een groot drugslaboratorium ontmanteld. Het stond in Tessenderlo in Belgisch Limburg. Er stond apparatuur voor een dagproductie ecstasypillen ter waarde van ongeveer een miljoen euro, maar het lab werd ontdekt voordat het goed en wel in bedrijf was. Er zijn chemicaliën, telmachines en zo'n 350.000 euro in beslag genomen. Zeven verdachten zijn opgepakt, onder wie vier Nederlanders. En in Nederland is op vijf plaatsen huiszoeking gedaan. De volgende ronde van de promotiedegradatiewedstrijden in het betaald voetbal gaat tussen Willem II en Go Ahead Eagles en tussen Sparta en Excelsior. De winnaars spelen volgend seizoen in de eredivisie.